De speciale gezant van president Obama zei vanavond dat Mubarak voorlopig aan de macht moet blijven om leiding te geven aan de machtswisseling. Wel is de top van de regeringspartij van Mubarak vervangen. Zijn zoon Gamal, die lange tijd als zijn opvolger werd genoemd, verdwijnt ook uit de partij. Mubarak zelf blijft partijleider en president. Op het Agierplein in Cairo is het vandaag relatief rustig en vanmorgen zijn er wel weer nieuwe demonstraties aangekondigd. Oppositieleiders hebben laten weten dat Mubarak zo snel mogelijk weg moet als president. Ze zouden wel wat zien in een compromisvoorstel om Mubarak een eervolle aftocht te gunnen. Hij zou dan afstand moeten doen van al zijn bevoegdheden en in naam nog een paar maanden staatshoofd mogen blijven. Op diverse plaatsen in eh, Nederland veroorzaakte harde wind problemen. Reizigers op Schiphol moeten nog zeker de hele avond rekening houden met vertraging. In Noord-Holland heeft de politie een deel van de provinciale weg tussen Zaandam en Uitgeest afgezet. Door de harde wind zijn in Zaandam betonnen dakpannen van het gemeentehuis in aanbouw naar beneden gevallen. En in Brielle is het dak van een gymzaal gewaaid. Volgens de politie zijn bij de incidenten geen gewonden gevallen. De vrijlating van de Lockerbie-terrorist was een blunder. Daarover zijn Groot-Brittannië en de VS het eens. De Britse premier Cameron en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton hebben over de kwestie gesproken... en vinden beide dat al-Ghamaghi nooit vrijgelaten had mogen worden. De terrorist zou nog maar een paar maanden te leven hebben en daarom werd hij in augustus 2009 vrijgelaten. Later bleek dat erg meeviel met zijn ziekte en Almagraai leeft nog steeds. Dan voetbal. Heerenveen heeft eh, tegen eh, NEC gelijk gespeeld. In Friesland bleef het 0-0. En vanavond zijn er nog drie wedstrijden in de divisie. waaronder koploper PSV tegen ADO Den Haag. Het weer, Morgen waait het nog steeds hard en het wordt dan 10 graden.